Net wel met het NOS-journaal. Tegen de gemeente Vecht in Utrecht is een boete geëist van 22.500 euro... voor een deel voorwaardelijk, voor dood door schuld. De gemeente heeft volgens het Openbaar Ministerie een weg in Tienhoven zo slecht onderhouden... dat daardoor bij een ongeluk twee jonge vrouwen omkwamen. De twee maakten in maart 2009 een toertocht op de motor. Door hobbels in de weg botsten ze frontaal tegen een komende trekker met oplegger. Er waren al verschillende meldingen over de hobbels gedaan en er was al eerder een motorrijder doorgevallen. Het enige wat de gemeente deed was borden neerzetten met daarop slecht wegdek. De Egyptische minister van Justitie verwacht dat president Morsi het vanavond met de rechters van de Hoge Raad eens wordt over een beperking van zijn volmachten. Egypte is sterk verdeeld over het decreet dat Morsi donderdagavond uitvaardigde, waarin staat dat hij zijn besluiten niet meer door rechters zal laten toetsen. De Hoge Raad stelt nu voor om de president alleen voorlopig in bepaalde zaken volmacht te geven. Als er vanavond een compromis wordt bereikt, gaat de staking van de rechters morgen waarschijnlijk niet door. Voor morgen zijn grote manifestaties aangekondigd. In Dongen in Brabant is een vrachtwagen tegen een oliebollenkraam gereden. De oliebollenbakker kreeg daardoor hete frituurolie over zich heen. Politieagenten hebben hem bij buurtbewoners snel onder de douche gezet. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. De vrachtauto raakte de kraam toen hij een draai maakte op het parkeerterrein van een supermarkt. Theatergroep Neur, niet uit het raam, heeft een eigen raam gekregen in de Kleine Comedie in Amsterdam. Vanwege het 25-jarig jubileum van de groep. In 1987 richtten Peter Heerschop, Joep van Deudekom en Vigo Waas Neur op. Om het zilveren jubileum te vieren treedt Neur zes keer tot in de nacht op in de Kleine Comedie. En vanavond is de eerste voorstelling. Het weer, vannacht aan de kust misschien nog een bui. Het koelt af tot een graad of 6. Morgen overdag weer veel bewolking. Met vooral in het noordwesten kans op buien. En het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd op onder meer de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. En op de A12 tussen Utrecht en Venendaal. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden, want niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt.